Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegbazen, sportverenigingen en concertzalen balen dat de coronaregels voorlopig zo blijven. Minister De Jonge kwam gisteravond met die boodschap. Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. De verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren. De horeca vindt het maar niks dat restaurants en cafés al die tijd dicht moeten blijven... want zij hebben juist van alles bedacht om veilig te kunnen werken. Dat eh, doen we met maatregelen zoals bijvoorbeeld kijken naar het aantal personen per vierkante meter... kijken naar kwaliteit van eh, ventilatie en luchtverversing en al dat soort zaken... zodat je in ieder geval niet de, eh, de sector kapot laat gaan... en op een hele verantwoorde manier langzaam toch weer open kan gaan. Ook sportverenigingen en orkesten balen dat het dus nog wel even gaat duren... voordat er weer met grotere groepen kan worden opgetreden en gesport. De man van 33 die vorige week is doodgeschoten in Amsterdam... is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie reed het slachtoffer in een geleende auto. Mogelijk hadden de daders de eigenaar van de auto willen doodschieten. En opnieuw geen winst voor Ajax in de Champions League. De Amsterdammers stonden met 2-0 voor tegen het Italiaanse Atalanta Bergamo... maar het werd uiteindelijk 2-2. Ajax-trainer Ten Hag is niet blij. Nee, het is wel een resultaat. Eh, dat zeker wel. En eh, in, de Champions League is dat ook goed. Maar als je het geheel ziet en laat ik dan naar twee wedstrijden samenvatten, eh, dan doen we onszelf tekort. Volgende week dinsdag staat Ajax weer op het veld. Dan spelen ze tegen het Deense FC Midtjylland. Bij een achtervolging op de A16 richting Rotterdam kwam het geld de politie letterlijk aanwaaien. Uit de auto die de agenten achtervolgden werd werden tijdens de rit ineens stapels geld uit het raampje gegooid. Uiteindelijk kreeg de politie de auto te pakken. De auto is ingenomen en de bestuurder konden mee naar het bureau. Het weer nog. Het is vanochtend grijs en aan, de kust af en toe wat regen. Maar ook wat opklaringen. Later trekt het overal dicht en zijn er buien bij een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 Zaanstad-Hoorn is bij knooppunt Zaandam de verbindingsweg dicht naar de A8 richting Amsterdam na een ongeluk.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 Belangenverenigingen in de horeca, sport en cultuursector zijn teleurgesteld over de langere duur van de coronamaatregelen. Minister De Jonge zei gisteravond tijdens het persmoment dat de gedeeltelijke lockdown zeker tot in december nodig blijft. De man van 33, die vorige week is doodgeschoten in Amsterdam-Nieuw-West... is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie reed het slachtoffer in een geleende auto. Het weer vanochtend breekt af en toe de zon door. Aan zee en in het zuiden zijn buien mogelijk met harde wind. In de loop van de dag ook in de rest van het land regen.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 take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you No need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like da da da, nobody. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could.